Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA zei in het programma Met het oog op morgen dat de partijen een sociaal alternatief opstellen voor de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. SP-leider Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen er samen uitkomen en kunnen laten zien dat er op een andere manier kan worden bespaard. Uit de miljoenennota bleek dat het demissionaire kabinet onder meer wil bezuinigen op de kinderopvang en de zorgpremie wil verhogen. Israël en Hamas hebben mogelijke oorlogsmisdaden in 2008 en 2009 slecht onderzocht. Dat concludeert een panel van de Verenigde Naties. Eind 2008 startte er een 22-daagse oorlog tussen Israël en Hamas... waarbij zeker 1400 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven kwamen. Het VN-panel vindt het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden onvolledig... en niet voldoen aan internationale standaarden. Volgens het panel heeft Israël alleen onderzoek gedaan naar laaggeplaatste legerfunctionarissen en Hamas heeft geen serieuze poging gedaan om mogelijke oorlogsmisdaden te onderzoeken. De Amerikaanse hiphopster Wyclef Jean staakt zijn pogingen om president van zijn geboorteland Haiti te worden. De zanger heeft bekendgemaakt dat hij zich weer op muziek gaat richten. Een maand geleden bepaalde de kiescommissie dat Wyclef Jean niet mee mag doen aan de verkiezingen in november. De zanger voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden. Zo moeten presidentskandidaten afgelopen vijf jaar in Haiti hebben gewoond. Maar de zanger verblijft al sinds zijn jeugd in Amerika. De hiphopster wilde zijn uitsluiting juridisch aanvechten, maar er blijkt geen beroep mogelijk tegen het besluit.